Maar nu eerst het NOS nieuws van... ...meteen met het NOS Journaal. In Rome is voor de deur van het parlementsgebouw geschoten. Volgens de Italiaanse televisie zijn twee agenten gewond geraakt. De schietpartij vond plaats terwijl een kilometer verop in het presidentiële paleis, de nieuwe regering van premier Enrico Letta werd geïnstalleerd. Het is nog onduidelijk of de schietpartij daar iets mee te maken heeft. In Bangladesh is de eigenaar van het ingestorte complex in de hoofdstad Dhaka gearresteerd. De man was voortvluchtig sinds woensdag. Toen stortte een groot deel van het complex in. Hij wordt verdacht van ernstige nalatigheid omdat hij het gebouw niet heeft gesloten, hoewel er grote scheuren in waren ontstaan. Vanmorgen werd weer een vrouw van onder het puin gered. Tot nu toe zijn ruim 360 doden geborgen. Honderden mensen worden nog vermist. Een zakenvliegtuigje met zes personen aan boord heeft een noodlanding gemaakt in een weiland in Budel in Brabant. Het vliegtuig kwam vlak na het opstijgen van Kempen Airport in de problemen. Niemand raakte gewond. Wat de problemen veroorzaakte is nog niet bekend. In het oosten van Afghanistan zijn drie politieagenten omgekomen door een bermbom. Volgens een woordvoerder van de Taliban moet de aanslag worden gezien als het begin van het aangekondigde lenteoffensief. De bom ontplofte bij een politieconvooi in de provincie Ghazni. De districtchef van de politie kwam om, evenals twee agenten. In april zijn in Afghanistan al 460 rebellen en rond de 100 militairen omgekomen. En in Pakistan zijn in de aanloop naar de verkiezingen in mei opnieuw bloedige aanslagen geweest. Bij drie explosies in Karachi en twee aanslagen op campagnebureaus in het noorden zijn in totaal zeker 13 mensen omgekomen. Volgens de politie raakten zeker 65 mensen gewond. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist, maar aangenomen wordt dat de Taliban erachter zitten. Het weer. Op veel plaatsen zon, vooral in het zuidoosten meer bewolking. Het blijft meest droog en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de N207 al aan de Rijn Lisse is het druk richting de Keukenhof.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 No dejó ni motivos ni huellas. Una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato por el sudor de su madre. Tiene carro de la y viste de Armani no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegue esta grande yo quiero que seas abogado. tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometió un error.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 Oh, oh yeah. Wake up, all the teachers. Time to teach a new way. children, teach them the very best you can. Oh, yeah. The world won't get no better if we just let it be. Oh, no. the world won't get no better.